gaan samen een eigen bank optuigen. De ontwikkelingsbank krijgt een startkapitaal van 100 miljard euro. De regeringsleiders van de BRICS-landen, zoals ze worden genoemd, willen een alternatief voor de Wereldbank en het IMF, omdat die te veel oog hebben voor westerse belangen. Het weer, na het optrekken van de nevel of mist is er geregeld zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het zuidoosten kan nog een buitje vallen. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad momenteel de meeste vertraging bij Rotterdam door een ongeluk op de A29 vanochtend. Van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam staat inmiddels tussen knopend Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel 13 kilometer. Bij die tunnel is maar één rijstrook eh, open. Dat heeft nu te maken met opruimwerkzaamheden. De Kiltunnel is voorlopig tolvrij gemaakt. Verkeer vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam rijdt een stuk verder om. Vanaf knooppunt Sabina volgt de borden Dordrecht over de A17, A59 en de A16, maar ook op de A16 staan files. De overige files, een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoogmade 4 kilometer. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoogmade zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan even omrijden via de N44 en de A44, maar ook daar zal het snel vastlopen. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum 5 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een auto stil. Op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Nieuw-Beijerland en de aansluiting met de A29 2 kilometer.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 Dat meldt de Volkskrant naar e- eigen onderzoek. Vanaf 1 augustus moeten kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblemen en het syndroom van Down naar gewone scholen en die krijgen daar dan extra geld voor. Vooraf bestond de vrees dat de kinderen te grote belasting zijn voor leerkrachten en andere kinderen. Maar volgens scholen valt dat erg mee. Vooral de vrijheid om geld naar eigen inzicht te besteden bevalt de scholen goed. Door de orkaan Ramasoon zijn op de Filipijnen zeker tien mensen omgekomen. Ze werden geraakt door rondvliegend puin of omgewaaide elektriciteitsmasten. Ongeveer 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens hulpverleners heeft Ramasoon geen overstromingen veroorzaakt. Vorig jaar werden de Filipijnen nog getroffen door orkaan Haiyan... en die kostte aan duizenden mensen het leven. China haalt zijn omstreden boorplatform in de Zuid-Chinese zee weg. Het olieplatform zorgde eerder dit jaar voor spanningen tussen China en Vietnam. Het olieplatform werd gebouwd in een olie- en gasrijk gebied waar ook Vietnam aanspraak op maakt. En in mei van dit jaar moest de Chinese regering daarom duizenden mensen evacueren uit Vietnam. De Chinezen zeggen dat ze de afgelopen twee maanden genoeg data hebben verzameld en nu klaar zijn met hun klus. Leerplichtambtenaren in Midden-Nederland controleren vlak voor de vakantie of alle kinderen nog in de klas zitten. Sommige ouders halen hun kinderen eerder van school om al op vakantie te gaan, maar dat mag niet. Wie wordt gesnapt riskeert een boete van 60 euro per dag per kind en dat kan oplopen tot 3900 euro.